ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Frankrijk is een voormalig chirurg veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar... voor het seksueel misbruiken van een groot aantal kinderen. Het waren er zeker 300 in 25 jaar tijd. En veel slachtoffers waren jonger dan 15. De man vergreep zich aan de kinderen terwijl ze onder narcose waren of herstelden van een operatie. Ondanks die veroordeling zijn veel slachtoffers nog steeds boos, vertelt correspondent Frank Renaud. Want Joëlle Cornet kon 25 jaar lang kinderen seksueel misbruiken in de ziekenhuizen waar hij werkte. En zijn eigen familie, de artsen, de ziekenhuizen en de lokale politici, die keken allemaal de andere kant op. Terwijl er wel degelijk signalen waren eh, wat hij deed. Dus dat was bekend. Er zijn ook artsen die aan de bel hebben getrokken. Maar al die signalen werden genegeerd. En dat is wel iets wat veel slachtoffers dwars zit. Dat eigenlijk de medeverantwoordelijke van al die misdaden die Les Cornet heeft begaan ja, dat die nog steeds vrij rondlopen. Waarschijnlijk blijft er maar vijf of zes jaar cel over van zijn celstraf... omdat de oud-chirurg in aanmerking komt voor strafvermindering... en hij al acht jaar in de gevangenis zit. In Enschede zijn vijf huizen beschadigd geraakt door de bliksem. Die sloeg op meerdere plekken in. In één straat ontstond brand, waardoor vier huizen schade opliepen. Even verderop in Enschede was ook een gigantische knal. En daar bleef het bij het dak van één woning dat beschadigd raakte. Op een industrieterrein in Heerlen in Limburg zijn bijna 17 miljoen illegale illegale sigaretten in beslag genomen. Een man uit Oost-Europa is opgepakt. Waar de sigaretten vandaan komen en waar ze naartoe moesten worden gebracht, dat wordt nog uitgezocht. En Paul van Loon, Rutger Vink en Thomas van Grinsven hebben dit jaar de prijs van de Nederlandse kinderjury gewonnen. Dat is de belangrijkste publieksprijs voor kinderboeken. Kinderen van 7 tot en met 9 kozen voor De Safari van Van Grinsven en Van Vink. En die laatste is trots. Nou, het is... On... <laughs> <laughs> Dank jullie. Het is ongelooflijk, jongens. Wij doen er echt alles aan om heel veel kinderen met heel veel liefde en plezier te laten lezen. Dat ons eh, vierde boek, dus we varen nu voor de vierde keer, ja, vierde jaar op rij, gewoon de kindersjury heeft mogen winnen. Dat is natuurlijk super tof. Ja, en de iets oudere kinderen kozen voor Dans Macabre van Paul van Loon.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 waar hulpgoederen worden verdeeld in Gaza. In tegenstelling tot gisteren zou de distributie vandaag... zonder problemen verlopen voor de Palestijnen. De Europese Unie ligt bijna op koers om het klimaatdoel voor 2030 te halen. Zoals het er nu naar uitziet wordt het 54% minder broeikasgassen uitgestoken vergeleken met 1990. In de wet staat als doel 55 procent. De provincie Utrecht wil de wolf afschieten die een week geleden een wandelaar beet op het Utrechtse landgoed Dentreek. Uit DNA-onderzoek blijkt dat het inderdaad een wolf was die de vrouw beet. Voor het afschieten wordt nu een vergunning aangevraagd. Het weer bewolkt en af en toe een bui bij 17 graden. ZFM. ZFM. always be The one for me Say the word, I'll be there softly I'm not meant to hear.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 future, but it's written in the past. Take a good look, might be your last. something, but there's nothing cheap as yours. I'm walking away before I do, I'll flip the bird. Excuse me, mister, I've got other things to do than to stand here listening to you. So is no 106.9 FM. such a nice boy, the quiet one with good intentions. He was down for his brother, respectful to his mother, a good boy. But good don't get attention. One kid with a promise, the brightest kid in school. He's not a fool books about science and smart stuff. It's not enough, no, cause smart don't make you cool. He's not invisible anymore. With his father's not and a broken fuse. Since he walked through that classroom door, he's all over primetime news.